Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Spelen zijn van start. De vijf Olympische ringen zijn nu volledig zichtbaar. In het Olympisch Stadion van Peking. In Peking is de openingsceremonie van de Winterspelen in volle gang. Voor Nederland houden schaatser Kjeld Nuis en kunstrijder Lindsay van Zundert de vlag vast. De spelers en journalisten in China leven de komende tijd in verschillende bubbels om corona buiten de deur te houden. Toch is er wat hoog bezoek, vertelt correspondent Sjoerd Dendaas. Vladimir Poetin is ook aangekomen in Peking. Je weet dat eh, onder meer Amerika, Engeland deze Spelen in elk geval diplomatiek boycotten. Nederland stuurt er ook niemand heen. Eh, maar verder, ja, als je verder op die lijst kijkt, dan zie je de president van Kazachstan. Dan zie je de koning van Cambodja. Morgen komen de Nederlandse schaatsers en snowboarders voor het eerst in actie. Een jongen van 13 uit Rotterdam is opgepakt voor de koolsingelrellen vorig jaar november. Na een coronaprotest braken toen die rellen uit. De jongen zou stenen naar de politie en de brandweer hebben gegooid. Zij waren toen bezig een auto te blussen. Toetsenmaker Cito heeft middelbare scholen gewaarschuwd voor fraude via TikTok. Een aantal kijk- en luistertoetsen van Duits, Engels en Frans worden kant-en-klaar met antwoorden en al aangeboden via die app. En het is terug van weggewaaid. Het NK. Windstoot 104 km per uur is net gemeten hoorde ik. Dus dat is echt zijn bizarre hoeveelheden wind. Ja, even lekker uitwaaien. <laughs> Mooi dit. Dus is keer iets anders. Normaal krijgen we thuis de wind van voren als we gaan fietsen. Het NK tegenwindfietsen is dit. Komende zondag mogen 300 bikkels windkracht 7 trotseren op de Oosterscheldekering. De kaartjes waren binnen drie uur uitverkocht. Afgelopen twee jaar ging het niet door. dus is dit uitgeroepen tot een soort matseditie. editie De finish ligt anderhalve meter dichtbij. En er is een tegenwind meebocht. Waarbij vermoeide fietsers een bochtje kunnen draaien en 1,4 seconden wind mee hebben. Heb ik het weer nog. Het is nu grijs. Vanmiddag valt overal regen, soms ook flinke buien. Het is 9 graden. Morgen wordt het droog met af en toe zon. Het is dan ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.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 Plus, I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.